Tijdens rellen vuurden 21 politiemensen samen meer dan 60 kogels af. Voor een groot deel waren het waarschuwingsschoten, maar een man van 19 werd dodelijk getroffen. Zes anderen raakten gewond. Hoofdofficier van Justitie Hofstee zegt dat de vijf niet worden vervolgd omdat er sprake is van noodweer. Volgens de politiebond ACP toont dit aan dat de politiemensen geen blaam treft. Particulieren kunnen voortaan geen professioneel vuurwerk meer kopen in België. Zulk vuurwerk is nu zowel in Nederland als in België al verboden voor consumenten. Maar veel Nederlanders weten er in België toch aan te komen... met een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een BTW-nummer. In België worden de regels nu zo aangepast dat aan die mogelijkheid een eind komt. De ministers Kramer en Ballin zijn daar blij mee, schrijven ze aan de Tweede Kamer. Goederenvervoerder DB Schenker-Rail Nederland schrapt 200 van de 800 arbeidsplaatsen. Oorzaak is volgens het bedrijf de economische crisis. De omzet van Schenker Nederland is met ongeveer een kwart afgenomen en het bedrijf is in de rode cijfers beland. Het bedrijf is onderdeel van Deutsche Bahn. Dat kondigde in oktober al een reorganisatie bij de vrachtdivisie aan, waarbij zo'n 4000 banen zouden verdwijnen. Voor Nederland betekent dit dus een verlies van 200 banen. Twee Parijse politiemensen worden verdacht van diefstal. Op beelden van bewakingscamera's is te zien dat ze een telefoonwinkel in Parijs binnengaan, een greep in de kassa doen en een stapeltje telefoonkaarten meenemen. Op de beelden zijn de twee te herkennen aan hun dienstwapen en kleding. Ze hadden tegen de eigenaar van de telefoonwinkel gezegd dat ze in het kader van een onderzoek de winkel moesten doorzoeken. Nadat ze met de buit waren vertrokken wist de eigenaar samen met een paar omstanders de agenten te achterhalen.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 feel so high. rather stay awake when I'm asleep because my dreams are bursting at the seams. Dit is ZFM. Zandvoort. They say I should be acting cool. They tell me I'm a fool, but they don't see the things I see in you.